Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Irak zijn verrassend gewonnen door het seculiere blok van oud-premier Alawi. Zijn partij krijgt 91 van de 325 zetels in het parlement, twee meer dan de Sjiïtische partij van zittend premier al-Maliki. Die heeft al laten weten dat hij de uitslag niet accepteert. Hij eist een hertelling van de stemmen. Daarmee legt hij een oproep van VN-gezant Melkert naast zich neer. Die zei kort voor de uitslag dat de resultaten geloofwaardig zijn... en riep alle partijen op om de uitslag te accepteren. De verkiezingswinst voor Alawi betekent niet dat hij de nieuwe premier van Irak wordt. Hij mag beginnen met de vorming van een nieuwe coalitie. Lukt hem dat niet binnen 30 dagen, dan wijst de president de leider van een ander blok aan om een coalitie te vormen. De PVV zal geen deel uitmaken van het college van BMW in Den Haag. Volgens informateur Staal is het breekpunt het hoofddoekjesverbod dat de PVV wil invoeren. De PVV wilde niet over het verbod onderhandelen. Staal had nog voorgesteld het hoofddoekjesverbod eerst te laten onderzoeken op juridische haalbaarheid. Maar dat wilde de PVV niet. De partij wilde hoe dan ook invoering van het verbod en het eventueel laten aankomen op een rechtszaak. Dat ging de andere partijen te ver. PVV-fractievoorzitter Fritsma vindt dat de schuld ten onrechte bij de PVV wordt gelegd. Volgens hem wilde de grootste partij, de Partij van de Arbeid, ook niet onderhandelen op de terreinen veiligheid, lasterverlichting en het beperken van subsidies. Op de WK baanwielrennen in Kopenhagen heeft Teun Mulder goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Zijn tijd was 1 minuut en 341000 seconden. Nederland heeft op de WK nu twee medailles behaald. Eerder won Peter Schep 7 op de puntenkoers. Het weer? Vanavond en vannacht hier en daar een buik wordt het 6. Morgen af en toe zon, maar het blijft weer een enkele Middag vallen.